raakte gisteren zwaar beschadigd door een explosie. Iedereen eh, ziet natuurlijk hoe groot dit is. Hè? Want eh, niet alleen is het een, een prestigeobject van, eh, van Poetin... Mhm. maar het is ook een hele belangrijke verbinding... ook voor de oorlog, voor de aanvoerlijnen van, van het Russische leger. Ja, Poetin heeft ook eigenlijk gezegd en gewaarschuwd... en gezegd dit is, dit is ook veilig, heeft hij eigenlijk tegen de Russen gezegd. Nou is dit toch gebeurd. Dus het is een, een grote gebeurtenis. Volgens een persbureau was de bestuurder van de vrachtwagen... die op de Krimbrug ontplofte een Azerbeidzjaan van 51. Hij kwam om het leven. In een huis in Werkendam in Brabant is meer dan 100 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De meeste knallers vielen in de zwaarste categorie. Ze lagen in de woon- en slaapkamer. In het huis woont een gezin met kleine kinderen. De politie kreeg een anonieme tip en kwam het vuurwerk zo op het spoor. Alles is in beslag genomen. Een volle Eredivisiedag vandaan. Vandaag aan het begin van de middag stonden Go Ahead Eagles en Cambuur tegenover elkaar. Daar bleef het 0-0. AZ is net afgelopen. Die wonnen met 2-1 tegen Utrecht. Feyenoord Twente in de Kuip eindigt in een 2-0 eh, overwinning voor de Rotterdammers. PSV is net begonnen aan hun wedstrijd uit bij Heerenveen. En voor wie er nog geen genoeg van heeft, vanavond om 8 uur spelen ook Vitesse en Fortuna zittert nog. En een mooi moment vanmorgen op de radio, op Radio 1... voor presentator Lara Billy Rensen bij de perstribune. Er wordt haar gevraagd wat er op diens bucketlist staat. En Lara Billy twijfelt eigenlijk geen seconde. Oeh, nou, eh, trouwen. Met mijn grote liefde. Dus, ehm Hey, schatje. Nou, ja. ik was net aan het luisteren. En ik wil jou wat vragen. Oké. En je weet al eigenlijk wat ik wil vragen, denk ik. Nee. Wil je met me trouwen? Natuurlijk wil ik met je Kijk. Nou, Nou, kom maar snel naar huis. Ja, ik moet nog een uurtje <laughs> dan kom ik naar huis. Gefeliciteerd nou. allebei. Dankjewel. Nou, ook vanaf deze kant van de eter van harte gefeliciteerd. En dan nog het weer. Vanavond klaart het eerst op. In de nacht neemt de bewolking wat toe. Morgen vanuit het westen bewolkt af en toe wat regen. Later weer zonnig en tussen de 15 en 18 graden. ZFM, Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A7 is het wat drukker van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Verder staan er files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren...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 Treat you like a princess and put some on your neck to thank you. She's my pinch hitter. When the starting lineup ain't playing right, I come off the bench with her. It might sound like I'm gassing ya, but it takes time to get from the backseat to the passenger. We've been creeping and sneaking just to keep it from leaking. We so deep in our freaking that we don't sleep on the weekend. Wife, a little bit uptight. Wonder why I keep coming home in the middle of the night. It'll be alright if y'all bump heads, it'll be a fight. But I said it'll be alright. Come on. I really wanna be with you. Be with you. Wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. already got a wife. can't let you go. You ain't never step out of line or get out of pocket, so I made sure canary sit out your locket to protect you. I get out and cock it, and you know the barrel of my big enough to spit out a rocket. Oh you gon' play dumb if cops do come through. I gotta keep the top up if my drop do come through. But I know the boutiques and shops you run through. So I cop her one and cop you one too. You always get a daily page, weekly ring. Plus you ain't too shy to do them freaky things. I ain't gotta put a band on your finger. I worry about you telling the whole world I'm your man while I'm Springer. If First you was something I denied, something I would slide, just to do something in the ride. But shorty, it's something you provide, cause the entree ain't as good without something on the side, you know. I really wanna be with you, be with you. wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone, no. and I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life, in my life. already got away. Got Can't leave you alone, no. I know I'm living wrong, but I can't oh. let I might be leaving the earth soon. My girl gon' kill me if she smell a scent of your perfume. It's gon' be a clip toss if I go back with stains of your lip gloss on my throwback. She won't care if I'm a platinum rapper. If she catch me with an empty magnum wrapper, so keep it on the down low. Call the car seller. You seen what happened with Mr. Big and all Kelly? Uh. You know I can't forget. You. Anytime this chick is there for you, feelings I'll share with you, which makes it a little more wanna be with you. Be I wanna be real with you. I can't leave you alone. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In Already got away. Got Can't leave you alone. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. Really wanna be with you. Be with Gotta be real with you.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 Ik kan spreken. Ik wil durven, ik wil schreeuwen. Maar toch hou ik me er weer in. Ik ben weer terug bij het begin. Mensen zeggen dat het kon wel goed. Maar vertel me liever hoe dat moet. Er schuilt een traan achter mijn lach.